Uur. Juri met het NOS-journaal. De bondgenoten van Oekraïne moeten meer financiële steun geven... vindt de Amerikaanse minister van Financiën Yellen. Ze benadrukt dat het land op korte termijn geld nodig heeft... onder meer om militairen te betalen en de economie draaiende te houden. De Europese Unie wil vandaag een nieuw pakket leningen voor Oekraïne aankondigen... en toezeggingen doen voor steun op de langere termijn. Mogelijk was er opzet in het spel bij de crash van een passagiersvliegtuig in China. In maart vloog de Boeing van China Eastern te pletter tegen een berg in het zuiden van het land. 132 mensen kwamen daarbij om het leven. Amerikaanse onderzoekers denken dat iemand in de cockpit bewust de fatale duikvlucht heeft ingezet. Volgens China had het vliegtuig geen technische problemen. De gemeente Emmen is ter Apel te hulp geschoten en vangt vannacht en morgennacht 100 asielzoekers op. Ze kunnen terecht in een sporthal. Het aanmeldcentrum in Ter Apel is overvol. Opvangorganisatie COA probeert een herhaling van vorige week te voorkomen... toen tientallen asielzoekers onder dekens buiten de hekken lagen. Uiteindelijk werden ze opgevangen in wachtruimtes zonder bedden. Het COA verwachtte gisteren 200 nieuwe asielzoekers in Ter Apel... en vreesde dat mensen opnieuw buiten de hekken moesten blijven. Prinses Amalia is dit jaar voor het eerst bij het uitspreken van de troonrede op Prinsjesdag. Gisteren werd al bekend dat de koning de troonrede de komende jaren voordraagt... in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Dat gebeurt vanwege de verbouwing van het Binnenhof. Vorig jaar was de eerste officiële plechtigheid van prinses Amalia. Een dag na haar 18e verjaardag nam ze zitting in de Raad van State. Het weer, het is best wel warm, een graad of 15.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 fight for your next and have to put up with you. Oh yeah. Worked on myself, open my eyes. you're not even close. Drama always follows you home, but I won't be maybe you're the problem two, one, two, testing, one, two, in the place to be.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 lightning and she counts to three. And she turns out all the lights and says she's coming for me. Now put your hands up, this is a heist. And there's no one in here living gonna make it out alive.